maar de Russen ontkennen dat en zeggen dat de brand was uitgebroken door ontplofte munitie. Nederland heeft tot nu toe voor 65 miljoen euro aan militaire goederen aan Oekraïne geleverd. Wat Nederland precies heeft geleverd staat er niet bij. Daarover wordt de Kamer vertrouwelijk in geïnformeerd, schrijft minister Ollongren. Het laatste lid van de IS-terreurcel, die bekend stond als The Beatles... is in de Amerikaanse staat Virginia veroordeeld. De vier IS'ers werden zo genoemd vanwege hun Britse uitspraak. El Shafi El Sheikh, met de bijnaam Jihadi Ringo... is nu door een jury schuldig bevonden aan hulp bij ontvoeringen... en aan de dood van vier Amerikanen tussen 2012 en 2015. Hij hoort later welke straf hij krijgt. Dat kan maximaal levenslang worden. Op de Vrije Universiteit Amsterdam kunnen geneeskundestudenten vanaf volgend jaar niet meer cum laude afstuderen. De VU wil dat het niet meer draait om de eenling die wil excelleren, maar om iemand die in teamverband wil leren en samenwerken. Feyenoord heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Conference League. De Rotterdammers wonnen in Tsjechië met 3-1 van Slavia Praag. Cyril Dessers scoorde twee keer. Het is voor het eerst in 20 jaar dat Feyenoord in de halve finale van een Europees toernooi staat. PSV is in de kwartfinales uitgeschakeld. De Eindhovenaren verloren thuis met 2-1 van Leicester City. De Nederlandse handballers hebben het eerste duel van de play-offs voor het WK met 33-30 gewonnen van Portugal. Als Nederland over drie dagen de return in Eindhoven wint... dan plaatsen ze zich voor de tweede keer in de geschiedenis voor het WK. Het weer, vannacht opklaringen en een minimumtemperatuur van 5 graden. Overdag van tijd tot tijd zon en overal droog. Bij maximaal 12 tot 17 graden. In het weekend weinig verandering.